Ben jij de volgende postcode winnaar? De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou.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 Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een ongeluk op de A1 bij Apeldoorn-Zuid is een dode gevallen. Het is de bestuurder van een auto die achterop het voertuig van een berger botste. Die was een gespinde auto aan het wegtakelen. Het ongeluk kwam waarschijnlijk door de gladheid. Vanwege het politieonderzoek is er nog maar één rijstrook open. Rijkswaterstaat heeft dit winterseizoen al ruim 2,5 keer zoveel zout op de wegen gestrooid als vorig jaar om deze tijd. Toen was het zo'n 40 miljoen kilo en nu al 105. Het meeste zout ging de afgelopen dagen de strooiwagens in. Die reden sinds begin dit jaar bijna 1,3 miljoen kilometer. Uitgerekend op het moment dat ze op Schiphol proberen honderden gestrande reizigers weg te werken, was er een stroomstoring. Die duurde ongeveer anderhalf uur en was in vertrek al twee. Er staan lange rijen met mensen die weg willen. Maar tot nu toe heeft de storing niet geleid tot geannuleerde vluchten. In het zuidoosten van Oekraïne is de stroom op veel plekken uitgevallen na Russische aanvallen. Meer dan een miljoen mensen zijn getroffen, zegt de vicepremier. En ook een paar mijnen hebben last van de stroomuitval. De Russische aanvallen hebben als doel de infrastructuur kapot te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend komen vooral in het noorden regenbuien voor. Temperatuur ligt landinwaarts tussen de 0 en 2 graden. En later in de middag gaat het in het zuiden regenen. En vanavond volgt in het hele land neerslag. En dit was het nieuws op Slijm. Goedemorgen en wat lekker zegt die ochtendspits. Geen gladde wegen meer, dat betekent maar één vertraging op het wegennet volgens Flitsmeister. De A27 richting Utrecht. Bij Noorderloos, daar verlies je nog 19 minuten, 3 kilometer aan file. En flitsers op de A12 of de A16 richting Breda bij Prinsenbeek, excuus, bij hectometerpaal 59,5. En de laatste is de A32 richting Heerenveen bij Grauw 61,8.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 Dit jaar kunnen wensen echt uitkomen, want het is alle dagen prijs bij de Vriendenloterij. Elke dag maken we een winnaar bekend van 10.000 euro, elke week van 100.000 en elke maand van 1 miljoen euro. Speel voor 24 januari mee, dan maakt u in februari al kans.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 Over domme dingen doen in Vegas gesproken. Waarom moet je altijd drie keer nadenken voor een tatoeage? Dat hoor je zo meteen. Ook Daft Punk en Get Lucky komt eraan naar Kate Ryan, Disachanté. Slam met Alesso en Destiny. Jarno van der Wielen. Good morning, good morning. Welkom bij de beste playlist voor je werkdag met zometeen Faruko en ook Madhouse komt eraan. En heb jij tatoeages of niet? Ik denk dat ik nu al eh, vijf jaar zit na te denken of dat ik een eh, klein icoontje op een pols wil. Maar dan krijg ik weer de mening, dit is te gay. Dit slaat nergens op, dit heeft geen goede reden, dus ik wacht er lekker mee. En het is heel goed dat je er even mee wacht. Want eh, Kate Ryan, die je net hoorde met de Chanté... die was heel trots op haar tatoeages op haar linkerbovenarm. Zat daar drie van die mooie ringen om haar hele arm heen. Totdat jaren later iemand zei... maar schat, je weet toch wat dat betekent, die ringen in de gay scene? Nee, zeg je geen idee. Dat betekent dus blijkbaar eh, hoe ver je met je arm in iemand anders een... Uh, hoe die je hem erin kan steken, ja. <laughs> Toen ben ik even gaan googlen. Welke BN'ers hebben nog meer zo'n tatoeage? Giel van Stuk TV heeft ze. Wesley Snijder heeft zo'n hele grote ring met een tien erin om zijn armpje. En je kijkt toch ineens heel anders tegen die mensen aan, hè? Goed, we pakken de werkdag vandaag ook even bij zijn...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 Ja, Las Vegas. Ja, waar in de wereld branden de meeste lichtjes op één vierkante meter? Las Vegas? Ja, waar stuurt Slam jou en je vrienden heen tijdens de gok van je leven? Las Vegas! Ja, ook goed. De laatste vraag. Rood of zwart? Zwart. Oh, nee! Ja, domme. Meen je niet. De gok van je leven. Ja, dat is juist de vraag waar het om gaat. Zometeen spelen we weer een nieuwe ronde van de gok van je leven. Je maakt kans op een trip naar Las Vegas met je beste maten. Zometeen heel simpel. Rood of zwart, heb hebben een groot roulettewiel staan. En jij mag het zeggen, rood of zwart, speel je door. Ga je tot het maximaal van vier fiches maak je de meeste kans om daadwerkelijk naar de city that never sleeps te gaan. Las Vegas. Wil je meespelen? Stuur even Vegas plus je leeftijd deze kant op met de app van Slam. Anne-Marie komt eraan, Lucas en Steve. I can see in your eyes You're about to break my heart met you at the wrong time, and now I don't know where we are. Ciao, adios hoorde je op Slam. Wel de deur dicht. Dankjewel. Zometeen deze. Zerma Larsen komt eraan. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai. Of je begint het jaar bij Slam. Met de gok van je leven. Maak in januari kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden... naar de entertainment hoofdstad van de wereld, Las Vegas. Er is één maar. Als je eenmaal in Vegas bent, wordt het alles of niets.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 Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig hakt-snitsels, twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Het is weer Kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%. Op speelgoed, alles voor de slaapkamer, luiers en de leukste outfits. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 2,9 euro. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en op is op. Fans van Voordeel. Aldi. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? oh. oh, wat een geld. 18.000, wat verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Het zijn weer hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu Sensordine mondverzorging 2 plus 2 gratis. Als dat geen glimlach op je gezicht tovert, dan weet ik het ook niet meer.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 Stap in de Frontera Electric vanaf 359 euro per maand... op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Ontdek alle brute private lease deals op opel.nl. Ben jij daar klaar voor om de door het bos fietser in jezelf te volgen? Voordat je met je innerlijke wildwaterbaan-lover naar zwemparadijs Aquamundo gaat? Waarna de relaxte rustzoeker in jezelf met je geliefde het zonnige terras opzoekt. De manier om jezelf te zijn. Bij Centerparks. Volg je natuur Centerparks. De vers voordeelweken bij Uitgekookt zijn begonnen. Kies één van onze voordeelboxen en geniet van vier maaltijden... vers gekookt door onze chefs voor maar 25 euro. Zo begin je het jaar gezond zonder zelf te koken. Bestel nu op uitgekookt.nl. De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Wat denk je van de Oppo Reno 14? Nu met extra veel voordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido. Het is nu fabrieksteel bij Keukenkampioen. Dat betekent gratis montage en 10% extra korting op alle keukens. En dat ook nog tegen de prijzen van 2025. Kom naar Keukenkampioen. Al 35 jaar kampioen in keukens. Hallo, Odido Business hier. Ook voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl slash business. Boek nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Wauw. Prachtig. Het voelt alsof we er weer even zijn. Beleef je geluksmomentjes opnieuw met een CW-fotoboek. Ontwerp je fotoboek gemakkelijk in de CW-app of op cewe.nl. CW. Zo mooi. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW.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 Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. 10 minuten over half elf. Good morning. Ligt er bij jou eigenlijk nog een dik pak sneeuw of eh, valt het mee? Stuur een fotootje deze kant op. Ben op zoek naar het dikste pak sneeuw in Nederland op dit moment. Want het gaat alleen maar regenen volgens de vrienden van Weer Online. De temperatuur die schommelt tussen de 0 en de 2 graden. Ja, de westkust, daar heb je meer geluk, 2 tot 5 graden. Flitsbaar is er maar nog maar één vertraging op het wegennet. Dat is de A1 richting Apeldoorn bij Hoenderlo. Daar verlies je een kwartiertje. Komt door een ongeluk, 3 kilometer aan file. En de laatste of de flitser vind je op de A16 richting Breda bij Prinsenbeek, 59,5. En voetjes van het gas op de A32 richting Heerenveen bij Nes, 61,5. Jarno van der Wielen. Met zometeen muziek van Tyler Channel komt eraan. Ook Urban Cookie Collective krijg je naar Zerwa Larsen, Midnight Sun. Boy, turn it up a little louder, road's empty, so you drive a little faster. It's like nothing tonight, but I'm feeling so high. Show my tan rise, rooftop now golden all the time. It's midnight sun, kiss under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, and it just sand, yes. Dipping with your heart out. is my favorite part now. je donderdag werkdag met Tyla. En Chanel. En trouwens, waar moeten de Chanel snowboots... die trouwens uh, eh, 4 doezoe beta kosten als je die wil eh, kopen. Nou, het eh, dikste pak sneeuw wat binnenkomt, dat komt van Niels. Dat is op dit moment in Ede, waar gewoon nog, denk ik, 20, 30 centimeter sneeuw ligt. Ook lekker is het aan het sneeuwen nog in Oranjewoud van Geraldine. En ook Emmen zit goed bepakt met sneeuw. Ik ben op zoek naar het dikste pak sneeuw in Nederland. Stuur het door via de app van Slam. Zometeen... Muziek van Justin Timberlake, Cry Me a River komt eraan. Ook Nathan Da. Krijg je naar Medusa. Dit is Peace of Your Heart. Show me a piece of your heart. A piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down.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 Zijn de eerste tranen van dit jaar al gelaten of niet? Als vrouw jank je zo'n 50 keer per jaar en mannen maximaal 20. Nu snap ik, als je al niet die reis naar Vegas hebt gewonnen omdat je verkeerd gokte... begrijp ik dat de eerste tranen al zijn gevallen. Schijnt trouwens dat je alle tranen die dagelijks gelaten worden... opvangt in de rivier, dat die rivier vanaf hier tot Wenen loopt. Dit is JT. You were my son. were my earth.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 Tell me you love me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. When can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Bridges were burned.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 Not like them, baby. bridges were burned. Now it's your turn. It's your turn to cry. So I'll be a river. is done, so I guess I believe the Damage is done, so I guess I believe Oh, The damage is done, so I guess I believe in. Don't have to say, don't have to say what you did. I already know. I already know. Uh, There's just no chance. No chance. You and me. You and me. Don't it make you sad about Slam. ochtend van Slam. Good morning. Bijna 11 uur. Nog een uurtje richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. ze in de pauze komt eraan. En we gaan zo meteen weer draaien dat roulettewiel. Jouw kans op een reis naar Vegas en de gok van je leven. Slam. Coming up. bij Trekpleister. Zoals alles van Nivea, 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. <laughs> Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoast met gesmolten cheddar kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's ijzerstorm bij Jumbo. Deze week diverse soorten Jumbo stampotgroente en aardappelen. 1 plus 1 gratis. Lipton, 1 plus 1 gratis. Of alle knor wereldgerecht of maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. Dank voor die prijs. Jumbo.